met het NOS-journaal. In het duingebied bij Schorel is een noodverordening ingesteld. De burgemeester van Bergen, waar Schorel onder valt, heeft dat besloten... omdat de duinbrand nog niet onder controle is. De brandweer gaat de hele nacht door met blussen. De noodverordening betekent niet dat er mensen worden geëvacueerd. Het is alleen ingesteld om te voorkomen dat mensen het gebied ingaan. Staatsbosbeheer schat dat bij Schorel zeker 30 hectare is verwoest. In verband met de brand in het gebied heeft de politie twee personen aangehouden op verdenking van brandstichting. Eén verdachte zou een brandbare vloeistof bij zich hebben gehad. De Libische regering houdt vol dat de NAVO afgelopen nacht doelbewust het huis van de jongste zoon van kolonel Gaddafi heeft aangevallen. Daarbij zouden die zoon en drie kleinkinderen zijn gedood. De kolonel zelf zou ook in het huis zijn geweest, maar de aanval hebben overleefd. De NAVO zegt dat het alleen militaire doelen heeft gebombardeerd maar volgens de Libische regering was het de vierde poging om Gaddafi te doden. Libië heeft ook zijn excuses aangeboden voor de aanvallen op verschillende ambassades afgelopen dag. Volgens de Libische autoriteiten zat een boze menigte achter de aanvallen en was de politie niet sterk genoeg om die tegen te houden. Libië zegt dat het de schade aan de ambassades gaat repareren. In Syrië zijn honderden betogers opgepakt door de veiligheidstroepen van president Assad. Die wisten afgelopen weekend de controle te herwinnen in de stad Daraa. Die stad is het centrum van het verzet tegen de president. De troepen van Assad doorzochten systematisch alle buurten en pakten vooral mannen tussen de 15 en 40 op. Overigens werden niet alleen in Daraa betogers opgepakt, dat gebeurde in steden in heel het land. Het is al weken onrustig in Syrië na betogingen voor meer democratie. Mensenrechtenorganisaties schatten dat er zeker 560 doden zijn gevallen aan de kant van de betogers.